ingang als coach van Galatasaray. Rijkaard heeft de Turkse club iets meer dan een jaar getraind. De, resulta de resultaten vielen tegen. De club staat momenteel negende in de Turkse competitie. En het lukte niet om de groepsfase van de Europa League te bereiken. Rijkaard was eerder coach van onder meer het Nederlands elftal en Barcelona. Het weer verspreidt over het land enkele pittige buien met kans op hagel en onweer. Bij een stevige noordwestenwind wordt het ongeveer 9 graden. Komende dagen blijft het wisselvallig.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 In het Lagerhuis presenteert minister Osborne van Financiën de zwaarste bezuinigingen sinds de Tweede Wereldoorlog. De komende vijf jaar wil de Britse regering 100 miljard euro bezuinigen. Mogelijk wordt een half miljoen overheidsbanen geschrapt. Sommige ministeries dreigen een kwart van hun budget te verliezen. Alleen volksgezondheid en ontwikkelingshulp worden gespaard. Gisteren werd al bekend dat er bij het Britse ministerie van Defensie ruim 40.000 banen worden geschrapt. Digitale flitspalen werken niet altijd goed bij de nieuwste generatie motoren. Er is een kans dat hardrijders niet geflitst worden, zo bevestigt het Openbaar Ministerie. De digitale flitspalen maken gebruik van een detectielus in het wegdek die op metaal reageert. Maar in nieuwe motoren zit steeds minder metaal. Het wordt vervangen door kunststof en carbon. Eerder werd al duidelijk dat ook de Belgische apparatuur de snelle motorrijders niet altijd flitst. Justitie benadrukt dat controles op de hardrijden ook op andere manieren worden uitgevoerd. Daarbij hebben motorrijders dezelfde kans om gepakt te worden als automobilisten. In Leidsendam heeft de politie zes kinderen van rond de 11 jaar opgepakt. Ze mishandelden zonder enige aanleiding leeftijdsgenoten die van school op weg naar huis waren. Slachtoffers werden geschopt en geslagen met onder meer een kettingslot. Ook werd een kind zijn bril afgepakt. De aangehouden kinderen hebben vijf gevallen bekend. Hun ouders hebben geschokt gereageerd. Een Britse rechtbank heeft een prins uit Saoedi-Arabië veroordeeld.